Dielke Teertstra met het NOS Journaal. Bij een huisartsenpost is onlangs in West-Afrika geweest. Een aantal mensen is bij de huisartsenpost in quarantaine geplaatst. De man wordt later vanavond vervoerd naar het Erasmus MC in Rotterdam. In dat ziekenhuis wordt hij onderzocht. Greenpeace mag een tanker met Noordpoololie van Gazprom niet blokkeren of hinderen als die de Rotterdamse haven binnenvaart. De rederij die voor de Russische oliegigant de olie vervoert was naar de rechter gestapt om het verbod af te dwingen. Volgens de rechter zijn de bezwaren van Greenpeace tegen olieboringen op de Noordpool bekend en heeft de milieuorganisatie er al veel publiciteit mee gehaald en weegt dat niet op tegen het belang van de reder. In Haiti is oud-dictator Jean-Claude Duvalier overleden. De oud-dictator, ook bekend onder de naam Baby Doc, regeerde het Caribische land van 1971 tot 1986. Hij nam het regime over van zijn vader François Duvalier, oftewel Papa Doc, toen die overleed. Baby Doc werd in 1986 uit het land verdreven. Hij werd 63 jaar. De TU Delft heeft met hun zonnewagen de Sazel Solar Challenge in Zuid-Afrika gewonnen. De wagen van de TU-studenten legde het grootste aantal kilometers op zonne-energie af. Het team uit Turkije werd tweede. Het team van de TU Delft won een andere race, de World Solar Race in Australië, vijf keer. Na zeven nederlagen op rij heeft Herakles een eerste zege geboekt in de eredivisie. Het werd maar liefst 6-1 tegen NAC. Willem II won met 2-1 van Heerenveen. Cambuur won met 4-1 ruim van Dordrecht. Go Ahead Eagles heeft de wedstrijd tegen Utrecht gewonnen met 3-2. Het weer. Vanavond en vannacht trekt een gebied met wolken en regen van west naar oost over het land. Morgen is er eerst nog veel bewolking, met mogelijk een bui. Later breekt van het westen uit de zon door en het blijft droog tot maximaal 16 graden. De rest van de week is het wisselvallig met hooguit 18 graden.